Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeren die veel stikstof uitstoten zijn zelden van plan zich te laten uitkopen... blijkt uit een rondgang van NRC onder tientallen piekbelasters. De krant zocht uit welke veehouders in Gelderland, Brabant en Limburg... de meeste stikstofbelasting op natuurgebieden veroorzaken... en sprak met 28 van hen. Slechts drie overwegen zich te laten uitkopen. Twee van hen speelden al langer met die gedachte. De rest wil doorgaan met boeren. Uit berekeningen van NRC blijkt dat voor elke boer uit de top 100 van piekbelasters die niet meewerkt... al snel twee of meer kleinere veehouders moeten worden uitgekocht. De Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten. Er tekent zich een meerderheid af voor een initiatiefwet van de ChristenUnie en de PvdA. Verhuurders kunnen sinds 2016 een contract voor maximaal twee jaar opstellen. Het idee was dat er dan meer huurwoningen bij zouden komen, maar dat is niet gebeurd. Wel zorgen de tijdelijke contracten voor onzekerheid, stress en hoge verhuiskosten. De initiatiefwet staat een tijdelijk contract alleen nog toe in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld voor grote gezinnen, jongeren, studenten en promovendi. In Den Bosch is de afgelopen avond een man aangehouden na een politieachtervolging. Volgens de politie werd de man gezocht, waarvoor is niet duidelijk. Zijn kenteken werd in Limburg herkend door een verkeerscamera... maar de man negeerde een stopteken van de politie. Bij de achtervolging die volgde werd ook een politiehelikopter ingezet. In het centrum van Den Bosch wist de politie de man klem te rijden. Hij ging er te voet vandoor en verstopte zich in een woning. En daar kon de politie de man aanhouden. Het weer. Vannacht regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 11. De dag begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In de middag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Daar staat een stevige wind, aan zee windkracht 7.